Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Venezolaanse oppositiepoliticus Juan Pablo Guanipa is ontvoerd in een wijk in Caracas... nadat hij eerder was vrijgelaten. Dat meldt de Venezolaanse oppositieleider Machado op X. Volgens Machado namen vier bewapende mannen Guanipa met geweld mee. Gisteren werden in Venezuela ruim 30 gevangenen vrijgelaten... die waren gearresteerd onder de presidenten Chavez en Maduro. Mediamagnaat Jimmy Lai is in Hongkong veroordeeld tot 20 jaar cel. Volgens de rechtbank spande hij samen met buitenlandse machten... en publiceerde hij opruiende artikelen in zijn inmiddels opgeheven kant Apple Daily. Daarin uitte hij scherpe kritiek op de autoriteiten. De 78-jarige Lai ontkent de aanklachten en noemt zichzelf een politieke gevangene. De Chinese Lai werd in 2020 gearresteerd onder de nieuwe nationale veiligheidswet... en was een bekend gezicht van de pro-democratiebeweging. De Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny heeft in zijn show bij de Amerikaanse Super Bowl opnieuw kritiek geuit op de Amerikaanse regering en immigratiedienst ICE. Zo verwees hij vaak naar zijn afkomst, onder meer met een decor van suikerrietvelden. Ook was er een verwijzing naar vorige week toen hij een Grammy kreeg voor beste album van het jaar. In zijn dankwoord haalde hij toen hard uit naar de regering Trump en ICE. Vooraf was er al veel ophef over de keuze voor Bad Bunny bij de Super Bowl. De nieuwe president van Portugal wordt Antonio José Seguro. De centrumlinkse politicus behaalde in de tweede ronde veel meer stemmen dan zijn tegenstander, de rechtse populist André Ventura. Volgens exit polls van nationale tv-zenders kreeg Seguro 72% van de stemmen. Het weer, bewolking, vooral in het noorden nog dichte mist bij min 1 tot 2 graden. In de loop van deze dag meer zon, in het zuiden het meest.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 nadat hij eerder was vrijgelaten. Dat meldt de Venezolaanse oppositieleider Machado. Mediamagnaat Jimmy Lai is in Hongkong veroordeeld tot 20 jaar cel. Volgens de rechtbank spande hij samen met buitenlandse machten... en publiceerde hij opruiende artikelen in zijn krant, die inmiddels is opgeheven. De nieuwe president van Portugal wordt Antonio José Seguro. De centrumlinkse politicus behaalde in de tweede ronde veel meer stemmen dan zijn tegenstander... de rechtse populist André Ventura. Het weer, bewolking en in het noorden mist, later meer zon en 4 tot 9 graden.